4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Britse wielrenner Bradley Wiggins heeft in 2012, toen hij de Tour de France won... medicijnen gebruikt om beter te presteren en niet om medische redenen. Dat zegt een Britse parlementaire onderzoekscommissie. Wiggins stopte in 2016 met wielrennen. En dat jaar onthulden hackers dat hij voor de Tour in 2012 een injectie had gekregen... met een verboden ontstekingsremmer. Wat de gevolgen zijn voor Wiggins en zijn ploegteam Sky is niet duidelijk. Beiden ontkennen dat ze de regels hebben overtreden. De Verenigde Naties willen vandaag hulpgoederen brengen naar de Syrische regio Oost-Ghouta bij de hoofdstad Damascus. Het gaat om een konvooi met voedsel en medicijnen voor 70.000 mensen. Of de hulpgoederen een zullen bereiken is nog maar de vraag. In de rebellenenclave zitten 400.000 mensen vast door de aanhoudende beschietingen en bombardementen door het Syrische leger. Dat heeft nu ongeveer een kwart van het rebellenbolwerk in handen. Van een dagelijkse gevechtspauze is nog niets terechtgekomen. De belangrijkste filmprijzen van de wereld, de Oscars, worden vannacht uitgereikt in Los Angeles. De grote prijzen, zoals beste film, actrice, acteur en regie, komen pas na zes uur Nederlandse tijd. Maar inmiddels zijn er wel een aantal andere prijzen uitgereikt. Zo ging de Oscar voor beste make-up niet naar de Nederlander Arjen Tuiten... maar zoals verwacht naar de Churchill Make-up in Darkest Hour. Dunkirk kreeg de Oscar voor het beste geluid en die voor de beste geluidsmontage. En de film met de meeste nominaties, Shape of the Water, heeft in ieder geval al de Oscar voor Art Direction weer, hier en daar nog wat regen, later vrijwel overal droog met opklaringen. Minima rond het vriespunt, plaatselijk kans op gladheid.